Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn meer mensen die wel een vaccin tegen corona willen. 69% van de Nederlanders is positief over een vaccinatie. Vorige maand was dat nog 60%. INO Research heeft dat voor de NOS uitgezocht. Zorgpersoneel krijgt straks als eerste een prik. Verpleegkundige Gerjanne wil hem wel. Ja, ik ben eruit. Ik laat me vaccineren. Ik zie vooral wat voor corona het effect heeft op de samenleving. En ik wil het liefst dat dit zo snel mogelijk voorbij is. Meer mensen denken er dus zo over. Dat zou kunnen omdat kenners steeds vaker uitleg over het vaccin geven in de media. De onderzoekers denken dat als het vaccineren straks begint, er nog meer mensen over de streep worden getrokken. Ik denk dat als allerlei mensen, artsen, verpleegkundigen laten zien van kijk eens even, wij, wij hebben hier dagelijks mee te maken. Eh, en kijk, en we gaan het zelf ook doen. Je hoeft niet bang te zijn voor hele enge bijwerkingen. Dan kan ik me bijna niet voorstellen dat dat niet ook op zijn minst een beetje impact zal hebben. Agenten en BOA's hebben tot nu toe meer dan 21.000 coronaboetes uitgedeeld. Vooral aan mensen die niet genoeg afstand houden. Ook zijn het afgelopen jaar bijna 5.000 boetes gegeven aan mensen die in het OV geen mondkapje op hadden. Kost je 95 euro. De Nederlandse hacker die het Twitter-account van president Trump wist te kraken, is volgens het OM niet strafbaar. Want na de hack nam hij zelf contact op met de Amerikaanse autoriteiten en het Witte Huis en gaf hij hen juist tips om het account van Trump voortaan beter te beveiligen. En deze muziekvideo is dit jaar het meest bekeken op YouTube. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too dat is Life is Good van Future and Drake. Daarna komt Snelle met Smoor Verliefd. En een video van cabaretier Jochem Meijer is trouwens de allerbest bekeken video van het jaar. Het weer nog. Vannacht raakt het bewolkt en er kan wat regen vallen. Morgen in de ochtend vooral in het oosten nog regen en grijs. In de loop van de dag komt de zon weer tevoorschijn. Het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen en zuidwesten van het land komt lokaal nog dichte mist voor.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 Volgens kinderdagverblijven zijn er meer ouders met essentiële beroepen... die noodopvang voor hun kinderen willen dan tijdens de lockdown in het voorjaar. De brancheorganisatie denkt dat mensen minder bang zijn voor de gezondheidsrisico's. De Nederlandse hacker die het Twitter-account van de Amerikaanse president Trump wist te kraken... wordt niet vervolgd. Volgens het OM heeft hij zich als een ethische hacker gedragen... door onder zijn eigen naam te waarschuwen over de hack. En voor het eerst is in Groot-Brittannië luchtverontreiniging aangewezen als directe doodsoorzaak. Een rechter in Londen zegt dat een meisje van 9 met astma is overleden door de slechte lucht in de stad.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 Yeah. But what if I, what if I trip? What if I? 17 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. tearing me down, tearing me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control.